Femke met het NOS Journaal. In Kiev hebben regering en oppositie de hele nacht onderhandeld over een oplossing voor de crisis. Volgens persbureau Reuters zijn de gesprekken zojuist afgebroken en zullen ze vanmiddag worden hervat. Ministers van Duitsland, Frankrijk en Polen bemiddelden en ook was een Russische vertegenwoordiger aanwezig. De drie EU-ministers spraken gisteren met de twee partijen afzonderlijk over een uitweg uit de crisis. Ze pleiten voor een overgangsregering, een grondwetswijziging en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen. De Amerikaanse president Barack Obama ontvangt vandaag de Dalai Lama. Waarom de Tibetaanse geestelijk leider en de president elkaar ontmoeten is niet bekendgemaakt. Maar volgens een woordvoerster van het Witte Huis is de VS bezorgd over de verslechterende situatie van de mensenrechten in Tibet. China wil dat de ontmoeting wordt afgelast. China beschouwt de problemen in Tibet als een binnenlandse aangelegenheid, al dus een Chinese woordvoerder. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim heeft zijn zinnen gezet op het Oostenrijkse Telecom. America Mobil, het bedrijf van de mede-eigenaar van KPN, bezit al 27% van de telecomaandelen. aandelen Maar Slim wil nu een meerderheidsbelang verwerven. Slim wil geen vijandelijke overname, maar probeert zijn belang te vergroten in goed overleg met de Oostenrijkse overheid. Vorig jaar mislukte zijn poging een meerderheidsbelang in KPN te verkrijgen. Het treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht heeft ook vandaag nog last van de reparatie van een kapotte wissel bij Den Haag. Volgens ProRail kunnen op het traject maar twee treinen per uur rijden in plaats van vier. Woensdag bleek tijdens een controle dat vier wissels niet meer voldeden aan de veiligheidseisen en die moesten direct worden vervangen. Het weer, het blijft buiig, later vandaag misschien ook hagel en onweer, maar ook af en toe zon, vooral vanmiddag.